De politie denkt dat 8 tot 11 jongens van een jaar of 18 betrokken waren bij de aanslagen. Ze komen allemaal uit de buurt van het dorp Ripoll, 100 kilometer ten noorden van Barcelona. Het dodental van de aanslagen is inmiddels opgelopen tot 14. Voormalig topambtenaar Demming van Justitie wordt niet langer strafrechtelijk vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. Demming wordt door, de twee, door twee Turkse jongens beschuldigd van verkrachting. Dat zou zijn gebeurd in de jaren 90. Het OM heeft hen niet kunnen ondervragen en heeft geen aanwijzingen dat Demming toen in Turkije was, zegt het gerechtshof. De twee Turken willen nu een civiele zaak tegen Demming beginnen. De jongen van 14 die heeft bekend dat hij het meisje Romy uit Hoeverlaken heeft misbruikt en vermoord, blijft langer vastzitten. Hij komt sowieso niet vrij voordat de zaak inhoudelijk behandeld wordt in november. Het lichaam van de 14-jarige Romy werd in juni gevonden in een sloot bij Achterveld. Nederland mag vijf verdachten van drugshandel uitleveren aan België. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. De vijf hadden bezwaar tegen uitlevering aangetekend... vanwege de stakingen in Belgische gevangenissen. Daardoor zouden ze mogelijk vernederend of onmenselijk worden behandeld. Volgens de rechtbank is daar geen sprake van... en zijn er ook geen nieuwe acties in de Belgische gevangenissen te verwachten. Dan nog het weer. De regen trekt naar het oosten en van het westen uit is er af en toe zon. Maar er blijft kans op een bui. Het is ongeveer 20 graden. Morgen weer buien, ook wat zon en een graad of 19. Zondag vaker droog, maar het blijft koel. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.